In de Tweede Kamer reageerde Balkenende op berichten in de media... dat hij het onderzoek wil frustreren. De Roy van Zuiderwijn, de vroegere man van prinses Margarita... heeft bij de ombudsman geklaagd dat hij jarenlang door de overheid is tegengewerkt. Ze zou het kabinet der koningin informatie over hem hebben ingewonnen bij het bouwfonds. Balkenende zei in de Kamer dat de ombudsman niet bevoegd is het kabinet der koningin te onderzoeken. Maar omdat de ombudsman bekend had gemaakt dat hij onderzoek doet en om misverstanden te voorkomen werk ik toch mee, zei de premier. Voor de rechtbank in Haarlem is 11 jaar celstraf geëist tegen een vrouw die vorig jaar september haar man en dochter met belslagen om het leven bracht. Het OM vindt de vrouw van 64 door haar depressies verminderd toerekeningsvatbaar. Volgens de verdediging is ze volledig ontoerekeningsvatbaar. Een eh, getuigendeskundige vindt dat er een direct verband is tussen de moorden en het gebruik van antidepressiva door de vrouw. In Zuid-Limburg is afgelopen nacht een geboeide verdachte ontsnapt uit een politiewagen. Vlak daarvoor was een andere verdachte er ook al in geslaagd uit handen van de politie te blijven. De agenten probeerden twee auto's aan te houden die na een achtervolging in de berm belanden. Agenten haalden een van de inzittenden uit de wagen en zetten hem geboeid in de auto. Op dat moment slaagde de tweede verdachte erin om te ontsnappen. Toen de agenten overleg voerden met collega's wist de eerste man geboeid en wel uit de politiewagen te ontsnappen. Beide verdachten zijn spoorloos. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. De maxima schommelen rond de 9 graden. De komende dagen weinig verandering.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 ba da ba ba ba ba Butterfly landed on my mind. A damn like you landed on my ear and then you pulled inside. And now I see you perfectly behind closed eyes. I to fly with you, and I don't wanna lie to you, I, I can't recall a better day. shine on the occasion. You're an open minded lady, you got it all. And I never forget face. it all. You know that fortune favors the brave. Well, let me get paid while I make you breakfast. The rest is up to you.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 In mijn ogen blijft ze altijd klein.